such a feelings coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find. trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same feeling. very cold out here in the snow Marching tune from the enemy Oh, I say it's tough, I have had enough Can you stop the cavalry? gang Christmas. another bomb on another town while Luzar and Jim have tea. If I get home, lift up till the tail, I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop In de fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de velg van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd en de velg van de banden, van de wielen, van de fiets, van Piet, van Pa, zijn zojuist gepasseerd. En de velg van de banden, van de wielen, van de fiets, van Piet, van Pa, zijn zojuist gepasseerd. En de trappen van de ketting, van de assen, van de spaken, van de velg, van de banden, van de wielen, van de fiets, van Piet, van Pa, zijn zojuist gepasseerd.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 Het eh, duurt allemaal wat langer dan dat we hadden voorzien. En dat zit hem in het feit dat er eh, in één stembureau overgeteld moest worden. We verwachten dat de uitslag met de getallen per kandidaat binnen nu en een kwartier bekend zullen worden gemaakt. Daar wachten we nog even op. Duurt het langer, dan gaan we afsluiten. Want u weet, CFM is een vrijwilligersorganisatie. En er zijn mensen die absoluut moeten werken. Ehm, ik denk dat ik eh, samen met Joop van Nes nog eventjes eh, het een en ander doorloop. En eh, hopelijk, als we daarmee klaar zijn, zijn dan de uitslagen definitief bekend. Maar reken op een of 15 minuten dat het nog zeker gaat duren. Nogmaals, doordat één bureau moest overstemmen. Overtellen. Overstemmen, overtellen. Dus Joop, is nou een lange, een lange nacht, Joop. Ja, ik, we moeten wel. Ik, eh, ik hoop dat... Eh, de luisteraars thuis nog eventjes vol kunnen houden. Dat ze het vol kunnen houden, ja. Want ik denk dat er toch wel, met name bij de VVD, spannende dingen kunnen gaan gebeuren met voorkeurstemmen. Ja, en als die nu al niet gebeuren, dan gebeuren ze wel eh, morgen of overmorgen. Ja. Maar dat daar wat gaat gebeuren, dat is een ding wat zeker is. Nou ja, we merken het wel, eh, Jacques. Eh, ik, het is, eh, het is leuk om te zien. jammer dat er niet echt een hele complete aardverschuiving is geweest. Nee. Want dan weet je duidelijk waar je aan toe bent. Ja, nou, dat zit er niet in. wat me wel opviel was dat in de zaal na de uitslag toch zo her en der al coalitiebesprekingen plaatsvonden. Ik zag D66 in een ernstig gesprek gewikkeld met GroenLinks. Ja, maar dat zijn twee zetels. Dat zijn, ja, goed, maar toch. Eh, dat is eh, natuurlijk... Eh, en er zijn nu mensen, nu mensen die, elkaar, die elkaar een hele tijd niet gedag hebben gezegd. Die nu ineens heel vriendelijk tegen elkaar gaan doen. Dus er gaat, gaat beslist wat gebeuren. Het probleem is denk ik bij het vormen van een coalitie. Dat je twee partijen hebt met twee zetels en eentje met drie zetels. Ja. En dat, is denk ik een groot dat wordt, dat wordt de bottleneck. Ja. Dat, liep ik zo door de zaal heen vanavond even over de coalitiegesprekken. Een VVD met een OPZ. Ik hoorde daar een hoop negatieve dingen over en een hoop positieve dingen over. Hoe zien jullie dat? Nou, ik, ik heb Karel Schimmels er straks gehoord. En die, uh, die vindt het eigenlijk wel goed. Het, gaat wel lekker door zo, denk ik. Alleen, ik, ik weet niet wat, je van de PvdA moet denken. De PvdA, CDA. gehalveerd. Ja. Door een restzetelkaars alsnog een zetel erbij. Dan zijn in feite gehalveerd. Ja. Moet je dan nog een wethouder kunnen leveren? Nee, nou, ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Drie partijen met twee zetels. Ik denk overigens, overigens dat OPZ... Ehm, wat, nee, niet OPZ. Wie, ik ben nu even kwijt. Ik, we hadden het over OPZ. Ja. ja over de PvdA hadden we het. ik denk dat OPZ, ja. als ze al een, eh, een wethouder eh, zouden gaan leveren, nu toch duidelijk moeten komen met een wethouder uit hun eigen gelederen. Want, eh, nou, de, de, kandidaat is in feite Carl Simons. De kandidaat is genoemd, ja, en Bouwberg-Wilson... Die eh, wil niet. Hè? Die wil niet Bouwberg. Zegt hij nog steeds. Maar ook dat kan veranderen. Nou, Dick op, geloof ik niet. Nee, nee. Dat zou Carl Simons moeten worden. Echt poster ook niet. Nee. Dus maar die is niet gekozen. Ik, ik, denk dat denk daar, ik. Eh, ik. denk dat daar gewoon... nou, dan er, nou, dat wel wethouder worden. Dat weten we nog niet. Nee, maar ik zeg ook dat maar neem ik er is natuurlijk nog een optie. Eh, twee wethouders van de VVD zijn er. En eentje van Open Ja. Dat is natuurlijk een optie. Maar dan moet je wel zorgen dat je twee partijen erbij maar, die je ondersteunen. Ik heb in de wandelgangen horen eh, verluiden dat men wil naar het systeem van drie wethouders en één deeltijdwethouder. Vier wethouders dus? Ja. je, zit met het probleem dat je veel kleine partijen hebt. Dat is gewoon het dus grote probleem. Je moet minimaal vier partijen hebben om een coalitie te kunnen maken. Ja, die redelijk kansen slagen heeft. Als je tien zetels hebt, heb je te weinig volgens mij. Als er een dissident in de VVD zit bijvoorbeeld, dan kijk, de, de stemdiscipline eh, uh, bij OPZ is wel goed over het algemeen. Maar bij de VVD wil er nog wel eens een keertje eentje scheven schaatsrijden. En eh, ik heb zojuist met hem gesproken. Hij zegt, ja, ik vind gewoon, als ik iets voor sta, dan sta ik er ook voor. Ja. En dat maakt er mij niet uit wat mijn fractie zegt. Nee. Heeft hij gelijk in. In feite heeft hij daar gelijk hij in, heeft, En zijn persoonlijke titel is hij gekozen. Ja. Dus hij mag eigenlijk zelf bepalen hoe hij stemt. Als je echt stemvee hebt zoals... Uh, ja, openzetten PvdA, ik zeg het maar gewoon. Ja. Die volgen de leider, klaar. Ja. Eh, nou, als, je, als naar VVD op zet kijkt, dan krijg je dus eh, vijf en drie zijn acht zetels. Is te weinig. Hè? Is te weinig. Is te weinig. Er er zeker nog één bij, en liever twee. Liever twee, ja. En dan zou GBZ wat dat betreft best wel eens in de picture kunnen komen. Ja, zou kunnen. Zou kunnen. CDA zou ook kunnen. CDA is er ook nog. Die staan er voor open ook. Ja. ja. Dus tussen die twee partijen zal het waarschijnlijk wel gaan. Denk ik ook. Ja. Nou, maar, maar, dat is eh, werk voor een, eh, voor een informateur en een formateur. Nee, ja, krijgen we dat weer. Ik heb eh, zojuist voor het eerst vanavond het Frits van Kaspel gezien. Ik ben benieuwd of hij daar nog voor ingehuurd kan worden. Want het, <laughs> het zal niet gemakkelijk worden. Het zal absoluut niet gemakkelijk worden. Daar ben ik ben helemaal met je eens. Ja. Hij heeft één keer tussentijds gedaan toen, toen Han van Leeuwen weggestemd gestemd werd. Ik weet niet of hij nog de tijd ervoor heeft en zin in heeft om het weer te gaan doen. Maar het lijkt wel interessant werk. Nou ja, maar het is een hele intensieve klus natuurlijk. Eh, je moet er maar zin in hebben. Ja. Nou, voor ons nog eh, zitten we nu natuurlijk nog te wachten op de voorkeurstemmen. Ja. En ik ben heel erg benieuwd naar uh, eh, het gebeuren bij de VVD. Maar ook bij GBZ. Zal ik je wat vertellen Joop? Ik zijn er Jaap. Nou, ik zal het gewoon zeggen. 206 stemmen heb je nodig om in de raad te komen. 206 stemmen heb je nodig om in de raad te komen. Nou, dan, gaan we even de luister bij pakken. Nee. De, Sociaal Zandvoort op 325 400 zoveel stemmen. Nee hoor, ik heb het eh, net gevraagd. Ik heb het net gevraagd aan een van de mensen 206 stemmen. Eh, bijna 7000 stemmen uitgebracht voor 17 zetels. Dan ja, nou, ja. met 200. 400 400 nog een beetje. Oh. Dus dan kies uh, 410. 410, 8, 17e heb je nodig om in de dus raad te komen. Eh, eh, daar is een de, regels zijn gewijzigd. er was een bepaalde eh, percentage voor. Ik heb, hier, die is, is, minder. Ik heb hier Klaas Koper. Klaas Koper heeft vandaag uiteraard weer bij zijn trouwe museum gezeten als als commissie, is Hoe is het gegaan, Klaas? Het is geweldig goed gegaan. We hadden 8500 uh, stemmers. En ja, onze partij was daar de grootste. Maar volgens mij waren jullie ook als een van de eerste klaar. Misschien zelfs al helemaal de eerste. Nou, we hebben ons als eerste aangemeld. Maar we moesten dus nog overtellen, dus ik ben ingelopen net een kwartiertje binnen hier. Oké. Ehm, ja, jouw partij heeft het niet goed gedaan. Nee, we zijn één verloren, dus... Eh, maar ja, kan gebeuren. Maar volgens mij is dat gewoon de restzetel die jullie vorige keer gewonnen hebben. Ja, nu zijn we een pet. Als ik, als ik het over de hele linie ga kijken, Klaas, heeft de coalitie in stemmen behoorlijk ingeleverd. Dat is, heeft zich uit in eigenlijk twee verloren zetels voor de PvdA. één voor de VVD en één voor de OPZ. Dat ze eh, PvdA en, OP en de VVD een restzetel hebben, dat is alleen maar een beetje mazzel. Ja, maar ja, er zijn natuurlijk twee nieuwe partijen bijgekomen. Die alle, ja, wel, alle twee met een zetel naar, eh, naar huis toe gaan. Ja, ik vind eigenlijk, eh, ik denk dat je wil een Paap er niet bij mag rekenen. Die heeft er natuurlijk al een periode ingezeten. Het, het is een andere naam is het geworden, oké. Oké. Maar het, het, het zijn twee zeteltjes. toch twee zetels. En wij, daar is er één van ons bij. <laughs> Goed Klaas, dankjewel. Zo kun je nou, alles nou, nou weet je, <laughs> nou weet je waarom die lijst was. wordt. <laughs> Hij slaat ook altijd met de plinter op los. Hè? Dus dat, zo... Daarom. Ik zal jou wat vertellen. Ja, eh, je gaat mij wat vertellen. Wat ga je mij nou vertellen? Word ik de nieuwe dorpsomroeper? Is dat... Uh... Oh, word ik dat? De, Oh, dank je. Nou, dat wist ik oh, niet. Klaas Koper die eh, uh, even gewoon even lekker een babbeltje kan maken, want dat doet hij zo graag. Nou, ik, kan, ik kan wel even voor tussendoor. er staat daar achter een heer, die had ik, sprak ik net, die zit echt zwaar te twijfelen om de nieuwe doorsomroeper te worden. Die Gerard? Ja. Wat doet hij? Die? zit eh, heel erg te twijfelen om de nieuwe doorsomroeper te worden. Wat wil Gerard, vertellen dan? Ik loop wel heel veel naar Gerard. Oh, ja, ik dan gaan we even vragen waarom wat uh, Gerard wil. Gerard, niet. <laughs> Ja, maar je wordt het wel. alsjeblieft. <laughs> We hebben het net heel even over, over eh, de nieuwe dorpsomroeper En ik zei dat jij zwaar zat te twijfelen erover. Ja, dat klopt. Eh, ik heb de hele tijd eh, Klaas aangehoord de afgelopen jaren. En nou, ja, ik vind het ook een klein beetje mijn ding. ik zou het ook zonde vinden voor Zandvoort. Als, de, als wij geen nieuwe dorpsomroeper kregen dat, is, een ding wat zeker is. Dat is een, dat is een verlies eh, voor het dorp. En dan, dan verlies je ook eh, de image ook in, in het land. Want Klaas is altijd bezig geweest om eh, ons dorp in het, in het land te vertegenwoordigen. Nou, hij, hij heeft naam gemaakt. Eh, dat, is, eh, dat is algemeen bekend hier in Zandvoort. Ja, zeker. Er zelfs een standbeeld van hem opgericht als dorpsomroeper voor het Zandvoorts Museum. Precies. Dus eh, ik heb dat aangezien en ik aangehoord van ja, wie gaat dat nou overnemen. Nou, ik heb dat beluisterd van, van Klaas. Ja, er is op dit moment helemaal niemand die erin wil stappen. Nou, tot op heden niet, want ze mogen nog solliciteren. Is dat zo? Ja. Dat heeft in de krant gestaan. Ja, maar dat heeft er geen één gesolliciteerd. Dat weet ik niet. Er mochten mensen solliciteren tot 12 maart geloof ik. dat klopt, maar tot op heden heeft nog, is, nog niemand iets ingevuld. In het wie, heb ik vernomen dat op nou. dit moment niemand... Mag ik dan eh, de, de van een nieuwe dorpsomroeper? <laughs> Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Krijg, ik, door... ik heb aan Klaas wel gevraagd. Moet je luisteren. Eh, ik sta er open voor. Eh, zou, je, zou je mij daarmee in kunnen begeleiden? dat zou hij ook zeker dat, doen. Eh, dat had hij beloofd. Ja, ik, vind, ik zou het hartstikke leuk eh, vinden om dat eh, te gaan En één voordeel, Gerard, je hebt al een kostuum. Ja, dat is een ding wat zeker is. <laughs> van de wurf af natuurlijk. Ik heb verschillende kostuums. En een vervoersmiddel. We krijgen een dorpsomroeper op een motor. Op een motor. Ja. <laughs> Maar kunnen we even voor de gein... ja, Klaas natuurlijk altijd als omroepen hoort, zegt het voort. Op de mier hoe Klaas het doet. Wij missen, wij missen nu de gong. Doe het één keer voor. Hoort, zegt het hoort. Nou, nou met volume, want Klaas doet het meestal met volume. Ja, nou, dat is oh, gewoon volume genoeg. Is volume genoeg. Hoort, zegt het hoort. Ja, is hem, is hem. Ja, ja. Eh, Applaus dames. <laughs> We hebben hem aangenomen. De nieuwe Doomse van Zandvoort. We hebben hem gewonnen. Nee, ja. Liesbeek wordt het niet. Die doet al zoveel. Maar dat is wel zo, die doet dit niet. Ja, we kunnen, we kunnen wel even door blijven babbelen, maar kunnen we misschien... Nee, we gaan, we, gaan terug naar de zaal. Ja, we gaan en we gaan eens even informeren hoe lang het nog gaat duren, anders eh, maken we er een eind aan. Ja, we gaan even informeren hoe lang het gaat duren in de zaal. Totdat we de voorkeurstemmen allemaal weten. En tot die tijd horen jullie natuurlijk Fred Kroosberg met zijn muziek. Himself. your TV Then you would know exactly how To turn me on With my remote control Cause you would know the function Of all my buttons Cause I've seen you doing it And oh, I'd love to be Your shower in the morning Or the blankets on your bed you warm mm. all night But most of all I wanna be Most of all I wanna be I wanna be your guitar That you would know exactly how to tune me